Mark Visser met het NOS-journaal. De voormalige chef Hugo Carvajal is volgens sociale media in Venezuela doodgevonden in een hotel in Caracas. De man die deze zomer het middelpunt was van een diplomatieke rel tussen Nederland en Venezuela zou zijn vermoord. De regering Maduro ontkent de moord gisteren via haar eigen mediakanalen... en zegt dat de oppositie deze berichtgeving verzint om het land te destabiliseren. Carvajal is echter nog niet in het openbaar verschenen. Dit jaar zou Carvajal tot consul op Aruba benoemd worden. Toen hij daar arriveerde werd hij op aanwijzing van de Verenigde Staten gevangen genomen. Venezuela reageerde woedend. Na tussenkomst van minister Timmermans kwam Carvajal na vijf dagen weer vrij. In Zweden komen na acht jaar de Sociaaldemocraten waarschijnlijk weer aan de macht. De partij van de vroegere vakbondsleider Loffen heeft samen met de Groenen bij de verkiezingen van gisteren ruim 43% van de stemmen gehaald. De centrumrechtse coalitie van premier Rijnveld bleef steken op 39%. Rijnveld heeft zijn nederlaag erkend en zijn vertrek aangekondigd. De extreemrechtse Zweden-Democraten worden de derde partij met 13 de sociaaldemocraat Loffen zei dat hij met de Groenen, maar ook met anderen gaat praten. Hij heeft voor een meerderheid de steun nodig van één van de centrumrechtse partijen. De consument moet weten waar zijn energie vandaan komt. Dat zei D66-leider Pechtold gisteravond in Nieuwsuur. Volgens Pechtold kan de consument nu wel kiezen voor groene energie... maar is niet duidelijk waar die gehaald wordt. Hij wil ook dat Nederland binnen tien jaar onafhankelijk wordt van energie uit het buitenland. Volgens Pechtold zijn we al exporteur maar loopt Nederland als het gaat om duurzame energie ongelooflijk achter. Het weer, kans op mist, overdag zon en wolken en in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 20 tot 22 graden.